Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het al de hele dag over de huizenmarkt. Al heel vaak is het woord verhuurderheffing voorbijgekomen tijdens de algemene beschouwingen. Nu betalen woningcorporaties nog veel geld over huizen die ze hebben. En als die heffing verdwijnt kunnen ze meer huizen bouwen en de huren laag houden. Veel partijen zien dat zitten, zoals de PvdA, maar de VVD bijvoorbeeld vindt het geen goed plan. Ik ben niet bereid voor de verhuurdersheffing, niet de voorzitter af te schaffen, de verhuurdersheffing eh, helemaal af te schaffen. Ik ben wel bereid, dat heb ik volgens mij heel duidelijk gezegd in een interruptie met u, in een interruptie met collega's, om te kijken of we in die verhuurdersheffing, in een verlaging daarvan iets kunnen doen. Het debat is nog steeds bezig, dat kan ook nog wel even duren. Het wordt waarschijnlijk een latertje. Een jongen van 16 uit Breda is gisteravond ontvoerd en even later teruggevonden in Hoek van Holland, ruim 80 kilometer verderop. De jongen was gewond en lag in het water. Hij zou in een auto zijn gestapt en tegen zijn wil in zijn meegenomen. Iemand van 21 is opgepakt. En wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 6 miljard coronaprikken gezet. Dat heeft een Frans persbureau bekendgemaakt. De laatste miljard shots zijn binnen een maand gezet. dat betekent dat het vaccinatietempo afneemt. De meeste prikken zijn gezet in China, India en de Verenigde Staten. En Louis van Gaal is vandaag begonnen aan zijn nieuwste nieuwe baan. Hij combineert zijn taken als bondscoach deze week tijdelijk met het trainerschap bij Telstar, de nummer 18 in de keukenkampioendivisie. Vandaag was de eerste training en dat zorgde voor een hoop bekijk, zag verslaggever Eline de Zeeuw. We kijken hoe Louis dat doet. En, hoe doet hij het? Nou, best bijzonder. Eh. ik zie hem inderdaad schakelen met die, eh, met die jongens zelf. En dan denk ik, joh, zij groeien daardoor, denk ik. We mogen toch trots zijn dat hij, dat hij eh, weer bondscoach is geworden. En dat hij dit er dan allemaal bij doet. Die jongens hebben niet geslapen, hoor. Hey. En u, heeft hij wel geslapen? Ja, ik heb prima geslapen. Ik kan er wel tegen Louis kijken. Het is allemaal voor een goed doel. De opbrengsten van de kaartverkoop van de trainingen en een wedstrijd gaan naar een stichting die onderzoek doet naar spierziektes. Het weer nog zonnig en een graad of 20. Morgen is er meer bewolking en kan er in het noorden ook wat regen vallen. Het wordt dan 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland staan niet veel files, maar het verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat wel vast tussen Schiphol en Roelevarensveen.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 Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in het Marengo-proces... wil dat zijn zaak wordt losgekoppeld van die van zijn 16 medeverdachten. Volgens een advocaat Ines Wesky is dat van belang voor de rust van het proces. De drie tolken Fries bij de rechtbank en het gerechtshof Leeuwarden... weigeren nog langer te werken voor de vergoeding die ze krijgen... In de wet ligt vast dat in de rechtszaal de Friese taal moet kunnen worden gebruikt. En een man uit Os krijgt acht maanden cel vanwege het doodrijden van een hardloper in Zaltbommel.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 Vamos a Marte. wir sprechen eine Sprache ohne Worte. Vamos a Marte. der Mond ist unsere Sonne. Ojalá que este rimo no pare. Ich will verliere die Kontrolle. Que la luna nunca se apague. Mm, yeah, yeah. Esto que sentimos no se acabe.